is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De NS en ProRail krijgen boetes niet aan de prestatieafspraken gehouden. De NS moet ruim 1,1 miljoen euro betalen. Volgens de minister reden er wel meer treinen op tijd, maar ze rekent het bedrijf af op het oordeel van de reizigers. En die waren vorig jaar minder tevreden over punctualiteit, informatievoorziening, aanspreekbaarheid van het personeel en de beschikbaarheid van zitplaatsen. ProRail krijgt een boete van 3 ton omdat het bedrijf reizigers onvoldoende heeft geïnformeerd over vertragingen. De eurolanden hebben ingestemd met het akkoord dat Griekenland heeft gesloten met banken over de schuldsanering. Een bedrag van 35,5 miljard euro kan nu alvast worden overgemaakt naar Athene. Aan alle voorwaarden voor de lening van 130 miljard is nu voldaan, zeggen de ministers die telefonisch hebben vergaderd. De definitieve goedkeuring moet nog komen van de parlementen van sommige eurolanden. Het gerechtshof in Amsterdam heeft de zogeheten damschreeuwer een zwaardere straf opgelegd dan de rechtbank. De man van 40 kreeg een hoger beroep 16 maanden cel. Eerder kreeg hij 12 maanden. In beide gevallen de helft voorwaardelijk. Daarnaast mag de man de komende vijf jaar niet bij de dodenherdenking op de Dam zijn. Bij de herdenking op 4 mei 2010 brak paniek uit toen de man begon te schreeuwen. Meer dan 80 mensen raakten gewond. De man die de anticonceptiepil in Nederland ontwikkelde is gisteren overleden. Max de Winter was in de jaren 60 bij het bedrijf Organon in Os een van de leidende onderzoekers. Nadat de pil in de jaren 50 voor het eerst in de VS op de markt was gekomen, ontwikkelde hij een Nederlandse variant. Die werd wereldwijd verkocht, in eerste instantie als middel tegen menstruatiestoornissen. Geboortebewerking was toen te controversieel. Max de Winter was 91. Het weer. Vanavond en vannacht is het overal bewolkt en valt vooral in het noorden wat regen. Ook morgen bewolkt met af en toe regen bij maximaal rond 12 graden. In de middag klaart het vanuit het noordwesten af en toe op.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 En waar kan je weekend beter beginnen dan hier op CFM? Gewoon tussen 3 en 5 de 40 beste hits uit Europa. Daarna tussen 5 en 7 nog even lekker je weekend in. Met een hoop ongein en een hoop informatie en een hoop gezelligheid aan je radio. Euro Breakdown zit alweer in de 22e jaargang, aflevering 10, vandaag 9 maart 2012. In de lijst 20 zittenblijvers, of 20, 20 <laughs> stijgers, geen enkele zittenblijver, dat wou ik zeggen. 18 dalers en twee nieuwe binnenkomers. Uit de lijst verdwenen Cobra Starship, Sabi, You Make Me Feel en Tyre Cruise Florida, The Hangover. Snelste stijgers in handen van Chris Brown, Turn Up The Music, Licky Lee, I Follow, Rivers komt er zo aan en Madonna, Nicky Minaj, Give Me All Your Lovings. Alle drie zeven plaatsen. Snelste dalers: Jean Paul, hij zakt de 10, langs genoteerd Levels van Avicii die staat er alweer 18 weken in. We hebben snel de geschiedenisboeken van 9 maart 1945. De Japanners bezetten Vietnam. 1950, IJsland treedt toe tot de Raad van Europa. 1959 op 9 maart, Barbie, modepop van Martel, die wordt geïntroduceerd. En vorig jaar, 9 maart 2011, een einde van de laatste vlucht van de Space Shuttle Discovery.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 En de vierde week gaat ze omhoog van 18 naar nummer 15. En Licky I Follow Rivers, die vonden we ervoor. Ze staat nu eh, drie weken in de lijst. En deze plaat gaat omhoog van 23 naar 16. Op weg naar nummer 1 van Europa gaan we langzaamaan steeds eh, eh, verder de top 10 in. Althans, richting de top 10 wil ik dan zeggen. Want Michel Kiwana met Home Again, die gaat deze week drie plaatsen omhoog van 17 naar 14. Dat alles in zijn zesde week alweer. again, home again. One day I know I feel home again, wrong again, wrong again. One day I know I feel strong again. lift my head. I've been told All this talk will make you old So I'll close my eyes Or look behind Moving on Moving on So I'll close our paths will cross again. Smile again, smile again. One day I hope to make you smile again. I will So I close my eyes Will it be feel home again Home again, home again One day I know I feel strong So I'll up in the crowd.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 Want het is alweer 5 weken in de lijst en gaan omhoog van 16 naar nummer 12. En voor uh, Michel Kinawaka en Home Again. De man met de Oegandese roots in zijn bloed. Hij gaat omhoog van 17 naar 14 en dat alles in de zesde week. Dan denk je van, hé, daar zit 13 tussen. Dat klopt, want Adele Turning Tables die zakt deze week van 8 naar 13. Dat alles doet zij in de 14e week dat zij in de lijst genoteerd staat. Zometeen gaan wij even achterom kijken naar nummers 11 tot en met 20.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 zo Kicks en Mama Doe de Hamp. Kijk, wij even achterom vinden we op 20 een verdubbeling van de plek voor Jean-Paul. She Doesn't Mind gaat namelijk van 10 naar 20 in de 12e week. Madonna en Minaj, Give Me All Your Loving. In de vierde week gaan die omhoog van 26 naar 19. Van 24 omhoog naar 18 Snow Patrol in the end. Ondertussen alweer 5 weken in de lijst. Aura Dion en Geronimo zakt in de 13e week van 11 naar 17. Nicky Lee, I Follow Rivers, nu vier weken in de lijst van 23 omhoog naar 16. Katy Perry, Part of Me in de vierde week omhoog van 18 naar 15. Van 17 naar 14 in de zesde week en Mikael Kiwanaka en Home Again. Adele Turning Tables in de 14e week zakkend van 8 naar 13. Florida Sia, The Wild Ones in de vijfde week vier plaatsen omhoog van 16 naar 12. Van 12 daardoor naar 11 in de 7e week Rizzle Kicks en Mama Do The Hump wordt tijd dat we de top 10 gaan. 4 minuten voor de klok van half 5. Op nummer 10, deze week drie plaatsen verliezen in de 12e week voor de Studio Killers en de Ode to the Bouncer. We gaan hem daarom ook gewoon niet draaien. We doen het niet. We doen me altijd weer denken aan Gerard Ekdom, die plaat, hoe die eh, uit zijn bol ging tijdens uh, eh, 3FM Serious Request natuurlijk. Toen deze plaat ook in Nederland echt een grote hit begon te worden. De Studio Killers. Wat ik wel voor je heb, dat is een hele gezellige plaat van eh, Lana Del Rey. Born to Die. Ze doet het trouwens wel goed met die platen, want het staat al zes weken in de lijst en ze gaat weer vier plaatsen omhoog. Van 13 omhoog naar 9. Straks een plaat die omhoog gaat van 14 naar 8 in handen van eh, Carly Ray Jepsen. Call Me Maybe staat alweer vijf weken in de lijst. Nu eerst dus Lana Del Rey, Born To Die. Op jouw van Radio. Dit is de Euro Breakdown. Feet don't fail don't. kan je het leven in drie woorden samenvatten. Nou, Lady Gaga, Lady Gaga, <laughs> nee, Lana Del Rey, die is gelukt. Born to die. ZFM, Westkust, weerbericht. We gaan nog even kijken wat het weer gaat doen voordat jij van mij de nummer 8 krijgt in handen van Carway Jepson en Call Me Maybe. Vandaag een mooie dag donderdag met flinke periodes met zon is het eh, vandaag weer erg bewolkt. Het blijft gelukkig wel droog en soms kwam het zonnetje ook nog voorbij vandaag. Vanmiddag werd het zo'n 11 graden bij een matige aan zee krachtige zuidwestelijke wind. Vanavond en de komende nacht is het overwegend bewolkt en tegen de ochtend kan het zelfs wat gaan spetteren, maar erg veel voorstellen doet dat allemaal niet. Zuidwestelijke wind waait matig tot vrij krachtig. temperatuur daalt naar een graad of 7. En morgen overheerst dan wederom de wolking. Maar met een beetje geluk zien we ook dan de zon nog even voorbij komen. Het blijft overwegend droog en het wordt in de middag maximaal 11 graden. In de nacht naar zondag dan klaart het geleidelijk op en zondag overdag eh, schijnt de zon flink. En dan blijft het gelukkig ook de hele dag droog. Winter waait het meest matig uit het noordwesten. De temperatuur daalt in de nacht naar een graad of 4. En zondag overdag, maar nou, zeggen dat het maar een eh, graadje of 12 wordt. We gaan snel verder met de lijst van Europa, de nummer 8. Ik zei het net al, in handen dus van Carly Ray Jepsen en Call Me Maybe.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 En net als vorige week gaan ze ook deze week twee plaatsen omhoog en gaan ze dus naar plek nummertje 7. De nummer 6 die slaan we over, dat is de nummer 1 van de afgelopen drie weken, Gavin DeGraw en Soldier. Zijn tiende week dat hij nu in de lijst staat, zakt hij van 1 naar 6 toe in één keer vijf plaatsen verliezen. dus voor deze man. En de volgende plaat die je gaat horen, die is dubbel platinum geworden. En dat betekent dat er meer dan 40.000 eh, singles over de toonbank zijn gaan. Gerard Joling overhandigde de award donderdag aan de Braziliaanse zanger. Ik had niet gedacht dat het een hit in Europa zou worden, al dus Telo in RTL Boulevard. zie Etupego was de eerste nummer 1 hit van 2012 in Nederland en voerde 7 weken lang de single Top 100 aan. Joling maakt ook eh, zijn eigen versie natuurlijk op dit nummer. Is er ook een Nederlandse versie van? Jazeker! Dan voel je me beter. En ook die eh, komt tot een vierde plaats in de hitlijst. De 31-jarige Telo is momenteel bezig aan een Europese tour. En donderdagavond staat hij, eh, stond hij dus, dat was gisteravond, evenementencentrum eh, Amstelborg in het Borgland.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 Van 6 naar 4 daarvoor Michel Telo uit C.E.T. Pego. Dubbel platinum dus. In de achtste week zakt hij wel in plaats van 4 naar 3. Patapada, dat is de plaats van Beyoncé Love on Top. het is alweer 7 weken in de lijst en schat omhoog van 5 naar plek nummer 3. Bring the beat in. nummer 5, Beyoncé Love on Top. Maar in haar zevende week dus weer twee plekken verder omhoog naar nummer 3. En vorige week nog 3 en deze week naar 2 toe, dat is Jessie G. Ook zij staat 7 weken in de lijst.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 Alweer acht weken in de lijst en nu dus bovenaan Jessie G. Daaronder in de haar zevende week gaat ze van 3 naar 2. En Beyoncé ook zeven weken in de lijst van 5 omhoog naar 3. Dat was de lijst voor deze week.